Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opvallend veel woningeigenaren hebben de afgelopen maanden een te koopbord in de tuin gezet of op de gevel geplakt. Drukke tijden dus voor makelaars, er zijn 52.000 woningen bij NVM-makelaars te koop gekomen. En het positieve daaraan is dat er dus ook meer woningen verkocht konden worden. En dat zien we ook, eh, daar zien we ook een stijging in. Ja, een forse stijging. Ja, een behoorlijke forse stijging. We zien eigenlijk het aantal te koop gezette huizen is niet zo groot geweest eh, in de afgelopen jaren sinds 2008. En dat is denk ik positief nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een woning. Die moeten wel nog steeds een dikke zak geld meenemen. Een gemiddelde woning kost op dit moment 495.000 euro. Vooral voor starters is het dus nog altijd niet te doen om iets te vinden. In driekwart van de gevallen wordt uiteindelijk meer afgetikt bij de notaris dan de vraagprijs. Houthi-rebellen hebben opnieuw een schip laten zinken in de Rode Zee. Het vrachtschip werd aangevallen met drones en raketwerpers. De afgelopen maanden was het redelijk rustig op de Rode Zee... maar de laatste tijd nemen de aanvallen weer toe. Het is al de tweede keer in vier dagen tijd dat het schip zelfs tot zinken wordt gebracht. De Houthis zeggen dat ze pas op zullen houden als er een staakt het vuren is in Gaza. Op de Filipijnen is de kustwacht in een meer op zoek naar een aantal mannen. Het zijn eigenaren van vechthanen die al jaren worden vermist. Er is nieuwe informatie dat hun lichamen daar misschien zijn gedumpt door corrupte agenten. En als jij vandaag een baaldag hebt, denk dan aan Floortje uit Den Bosch. Zij had dubbel pech. Na een bezoek aan de kaakchirurg kreeg ze ook nog een dikke boete op de mat. Mijn beide verstandskiezen waren eruit getrokken. Waardoor ik onderweg naar mijn werk de volgende dag met een icepack tegen mijn smoel aan zat. En de politie die dacht, hé, hey, zij is aan het bellen. Dus bedankt AI. Ze werd geflitst door een automatisch systeem... dat is afgesteld op bellers achter het stuur... en kreeg een boete van 439 euro. Toen ze de foto opvroeg was het snel opgehelderd. Ze had dus geen telefoon, maar een ijspack tegen haar wang. Ze snapte er al weinig van, want, zegt Floortje bij Omroep Brabant... ik bel bijna nooit in het verkeer. Ze gaat de boete aanvechten en denkt wel dat het goed komt. Het weer nog. In de noordelijke helft nu nog veel wolken. Maar later zijn er overal opklaringen met zon. Het wordt 21 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat 4 kilometer file... tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10... Op de A9 maar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Afrit AMC... 9 kilometer file, kwartier vertraging. A10 Watergaasmeer richting Koenplein tussen Amsterdam over Amstel... en knopen de Nieuwe Meer 6 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Z F M. the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion. you know what I'm saying? A lot of devotion on the dance floor like a sexy potion.